Het onderzoek naar de doodsoorzaak is nog in volle gang. Morgen wordt sectie verricht op de doden. De politie van Assen surveilleert vandaag extra in de buurt. Op de tweede dag van de G7-top in Biarritz in Zuid-Frankrijk... gaat het over economie, handel en veiligheidsvraagstukken. De verwachting is dat president Trump de andere landen zal vragen... hun economieën te stimuleren, onder meer door belastingverlaging... en het verlagen van heffingen op Amerikaanse producten. De andere landen willen dat Trump een eind maakt aan de handelsoorlog met China. Trump lijkt dat niet van plan te zijn. Hij noemt de handelspraktijken van China oneerlijk. Op de top in Biarritz zal de Britse premier Johnson naar verwachting vandaag aandringen op verandering van het brexit-akkoord. Johnson wil af van de Iers-Noord-Ierse backstop en hij wil bij vertrek geen 43 miljard euro aan de EU betalen, maar 10 miljard. In Den Bosch is een couriersbedrijf overvallen... dat gespecialiseerd is in het thuisbezorgen van waardevolle reisdocumenten... zoals paspoorten, rijbewijzen en identiteitskaarten. Rond half elf gisteravond drongen gewapende mannen het bedrijf Reviva binnen... en bedreigden het personeel. De overvallers gingen er volgens de politie met waardevolle goederen vandoor in een auto. Bij de overval in Den Bosch is niemand gewond geraakt. Dan het weer nog, zonnig en warm. In het binnenland 30 of 31 graden en op de stranden 27 of 28 graden. Maar op het strand is wat verkoeling door wind van zee. Ook morgen geregeld zon en 30 graden. Dinsdag is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is momenteel maar weinig dat opvalt in Noord-Holland. Er staat wel file op de A9 van Amstelveen naar Diemen... door werkzaamheden bij knooppunt Holendrecht. Daar heb je 10 minuten vertraging. En op de A7 van Horen naar Zaandam staat het vast... tussen afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam. Daar is de vertraging iets meer dan 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie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 tussen haar en mij leek over. Het was voorbij en beter dat ik weg zou gaan. Ik keek nog even om, halverwege het station zag mijn dochtertje, ze vloog achter me aan. Ze snikte, papi loopt toch niet zo snel. moest vertellen Dat haar papier rende na de laatste trein Maar ze kon niet weten dat ik ook voorgoed zou gaan Een eindje verder rende zij weer achter mij Ze snikte, papi loopt toch niet zo snel Papi loopt toch niet zo snel snikken Nam ik haar op mijn arm en ging naar huis terug Ik wil opnieuw beginnen met de moeder van mijn kind Wat gebeurd is, dat vergeet ik liever vlug Hoe ze snikte Papi loopt toch niet zo snel Papi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 está tan perfecta, que bien te ves. Qué Ven y date la vuelta por mí otra vez. en zomerhits. Growing older, I wish that would take things you do for me It's in the way you take time Come rain or come shine In the light of the daybreak, in the dark of the night You don't have to tell me You don't have to call Just know that my door is always open For you Don't you worry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 Yeah. exactly what I need fly.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 Ha.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 special about you and me, babe. You got me, you got me, you got me feeling fine. So just say the words, cause you know what it means to me, babe. When you got me, you got me, you got me feeling right. I know that there's something so special about you and me, babe. You got me, you got me, you got me feeling fine. So just say the words, cause you know what it means to me babe. When you get me, you get me, you get me. 设了吧，就我命。 about you and me, babe. You got me, you got me, you got me feeling fine. So just say the words, cause you know what it means to me, babe. When you got me, you got me, you got me feeling right.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 No. know